9 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Handhavers moeten een bodycam of noodknop krijgen. Daarvoor pleit de voorzitter van de veiligheidsregio Kennemerland... naar aanleiding van de mishandeling van een boa gisteren. Die sprak in IJmuiden jongeren aan die van de pier wilden springen. En de jongeren mishandelden hem. De handhaver raakte gewond aan zijn gezicht en moest naar het ziekenhuis. Twee mensen zijn aangehouden en er wordt nog gezocht naar een derde verdachte. De NS loopt de komende vijf jaar gemiddeld bijna een miljard euro per jaar mis door de coronacrisis. Daarom zijn bezuinigingen nodig en moet de overheid bijspringen. Of daardoor medewerkers hun baan verliezen is nog onduidelijk. De top van het vervoerbedrijf heeft dat gezegd op een online personeelsbijeenkomst. Er worden nu veel minder passagiers vervoerd dan voor de crisis... en voorlopig kunnen er door het coronavirus ook minder passagiers in de trein. De NS zegt dat de, trein van, dat de prijs van een treinkaartje niet omhoog gaat. Bij 1 op de 30 basisscholen zijn nog leerlingen onvindbaar. Het gaat om zo'n 500 leerlingen in totaal, blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders. Volgens de vereniging doen schoolleiders samen met leerplichtambtenaren hun best om alle kinderen op te sporen. De zonen van de vermoorde journalist Khashoggi vergeven de moordenaars van hun vader. De oudste zoon van Khashoggi zegt op Twitter dat hij en zijn broers met de vergiffenis bij God in de gratie willen vallen. De vergiffenis betekent dat de, mannen, dat de mensen die zijn veroordeeld voor de moord niet worden geëxecuteerd. Saoedi-Arabië heeft vorig jaar acht mensen veroordeeld voor betrokkenheid bij de dood van de journalist. Vijf van hen kregen de doodstraf. Het weer, wolkenvelden en af en toe zon.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 Zon, zee, zandvoort en zomerhit. When you're numb to the touch. You cannot chase this ghost away. And this too shall pass, this too shall pass. It won't always be the same. And every single scar that you claim is a stone in the path to this place every single choice that you made has led you this way.